moet met het NWS Journaal. VVD-leider Rutte denkt hier onderhandelende partijen in de formatie het eens gaan worden. In de media werd gespeculeerd dat morgen een cruciale dag is... omdat er daarna vanwege de meivakantie ruim een week niet wordt onderhandeld. Het zou volgens sommige waarnemers in Den Haag daarom logisch zijn... dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks morgen besluiten of ze door willen gaan met onderhandelen. Maar volgens Rutte hebben de media te veel betekenis gegeven aan de pauze in de formatiebesprekingen. De man die is omgekomen door een gasexplosie in zijn woning in Veendam... werd behandeld op de psychiatrieafdeling van het Universitair Ziekenhuis in Groningen. Mogelijk heeft de man bewust de gaskraan opengedraaid. Maar volgens het ziekenhuis was er geen aanleiding om een dergelijke escalatie te verwachten. Het ziekenhuis gaat wel onderzoeken of er fouten zijn gemaakt. Door de ontploffing kunnen zo'n 25 bewoners van het appartementencomplex vannacht niet thuis slapen. Inspecteurs moeten eerst controleren of de woningen stabiel genoeg zijn. Bij een massale demonstratie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas is een student in zijn hoofd geschoten en niet veel later in het ziekenhuis overleden. Of hij werd geraakt door een politiekogel is nog onduidelijk. De regering van president Maduro ontkent dat het slachtoffer een demonstrant is. Tegenstanders van Maduro hadden opgeroepen in Caracas vandaag de moeder aller protestmarsen te houden. Tegen een ex-directeur van een basisschool in Zundert in Brabant is een jaar celstraf geëist. Omdat hij tienduizenden euro's van een aantal scholen zou hebben gestolen. Dat geld gebruikte de man van 53 onder meer voor kleding, boodschappen, hotels en een buurtbarbecue. De verdachte heeft de verduistering bekend. en kon als bestuursvoorzitter van een organisatie van vijf basisscholen jarenlang ongestoord zijn gang gaan.